Morat El-Wakili met het NOS-journaal. In Sittard is gistermiddag een lichaam gevonden. De politie denkt dat het gaat om de 19-jarige jongen die al een week werd vermist. Het lichaam lag in een bos aan de rand van een villawijk. De politie heeft sterke vermoedens dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Hij werd vorige week woensdag voor het laatst gezien, s'avonds in het centrum van Sittard de hoogste Amerikaanse militaire officier generaal Mark Milley... en de Russische stafchef Valery Gerasimov... hebben elkaar voor het eerst sinds de inval in Oekraïne gesproken. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Zoals vooraf afgesproken blijft de inhoud van het telefoongesprek geheim. Volgens het Pentagon is er in ieder geval gesproken over verschillende veiligheidsgerelateerde problemen. Verder is er afgesproken om met elkaar in contact te blijven. Als de oorlog in Oekraïne nog lang duurt... zou 90% van de Oekraïners in armoede kunnen belanden. Daarvoor waarschuwt het ontwikkelingsprogramma van de VN in Oekraïne. Die vindt het een schokkend aantal... omdat voor de oorlog slechts 2,5% onder de armoedegrens leefde. Volgens de VN kan 18 jaar steun van westerse landen teniet worden gedaan... als de oorlog nog veel langer duurt. De Griekse componist en muzikant Vangelis is overleden. Hij werd bij het grote publiek vooral bekend door de soundtrack van de film Chariots of Fire uit 1981. Daarvoor kreeg hij in 1982 een Oscar. Vangelis' carrière begon toen hij in de jaren 60 de popgroep Aphrodite's Child oprichtte... met zanger Demis Roussos. Later werkte Vangelis onder de naam John Evangelis veel samen met Yes-zanger John Anderson. Ze scoorde in 1992 een nummer 1 hit met het nummer Conquest of Paradise. Vangelis is 79 jaar geworden. En dan het weer. Het is droog met opklaringen en vannacht kan er wat mist ontstaan. In de ochtend breekt de zon even door, maar al vrij snel volgt veel regen en mogelijk ook nog wat onweer.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 al veel te lang geduurd En enkel hier voel ik me zeven vallen tranen op mijn stuur De regendruppels op mijn ramen tikken door De radio staat aan, alleen de zender is verstoord Mensen gaan en mensen komen, ik heb een veel te hoge muur En hij wordt telkens weer gebroken, ben niet eens meer overstuur Ik heb nu dagenlang al niks meer teruggehoord Waar doe ik er nog voor? Gesprekken met mezelf in deze pauze Ik was niet altijd even clean Ik weet dat ik je niet verdien Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd Ik was mean Nu huil ik als een kind Geloof me, karma is een bitch Nu ben je liever solo Baby, liever alleen Maar toch hoop ik ergens dat jij me vergeet En als ik kijk op de crème Is het net of je leeft Ik blijf achter als een loser Met wat vrouwen om me heen Gesprekken met mezelf in deze polo En daarbuiten ze zien me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag, dan rij ik solo. aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Gesprekken met mezelf in deze polo.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 Words that are guilty, words that would kill me if they were said out loud. I count the days, I won't make the same mistake. You'll vanish without a trace, cause I Bang, bang, light going on, bang, bang. You fall to the ground, bang, bang. You were the one, but now I'm the one holding the gun, bang, bang. Baby, I'll come to me like you used to down on your knees you as you're told, wearing your blindfold here on the rubber sheet. Baby, don't be scared, you're all tied up and going nowhere. So take a moment, savor the moment, and realize how much I care. And one by one, I load up my silver gun. The time's come to get it done. So baby, let's have some fun. Bang, bang. A light going on. Bang, bang. You fall to the ground. Bang, bang. You were the one, but now I'm the one holding the gun. Bang, bang. A light going on. Bang, bang. You fall to the ground. Bang, crazy stuff you promised you were never gonna leave. And everything you said came true, cause I will always be with you. You're chilling out of minus 10 degrees. Inside my deep freeze. Bang, bang. The light going out, bang, bang. You fall to the ground, bang. on, mm.